12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Groot-Brittannië kiest vandaag een nieuw parlement. Om 8 uur vanochtend Nederlandse tijd zijn de stemlokalen opengegaan... en mogen 50 miljoen mensen hun stem uitbrengen. Uit de jongste peiling voor de verkiezingen gisteren bleek dat het nog altijd een nek-aan-nek race is... tussen premier Cameron en oppositieleider Miliband. Geen van beide zal waarschijnlijk een absolute meerderheid krijgen in het parlement. Dus moeilijke coalitiebesprekingen liggen in het verschiet. Volgens NOS-correspondent Tim de Wit zal het erom spannen... maar volgens hem zullen de conservatieven toch iets meer zetels krijgen dan de socialisten. De meeste werknemers krijgen dit jaar minder vakantiegeld dan vorig jaar. Salarisstrookverwerker ADP heeft uitgerekend dat mensen die anderhalf keer modaal verdienen het zwaarst worden getroffen. Zij krijgen 256 euro minder vakantiegeld. Voor twee keer modaal wordt het 204 euro minder. Modaal krijgt zo'n 60 euro minder. Voor mensen met een minimuminkomen verandert er niets. Zij krijgen evenveel vakantiegeld als een jaar geleden. De daling komt niet onverwacht. Afgelopen jaar werd er al voor gewaarschuwd dat het vakantiegeld voor de meeste mensen gaat dalen. De Duitse inlichtingendienst BND heeft de samenwerking met de Amerikaanse NSA voor een groot deel opgeschort. Duitse media melden dat de BND geen gegevens meer doorspeelt over het internetverkeer die bij een afluisterstation in Beieren worden verzameld. Dat besluit zou begin deze week zijn genomen na de politieke ophef over de samenwerking tussen de twee inlichtingendiensten. De NSA krijgt nog wel telefoongesprekken en faxen uit Duitsland. Bij de aardbeving in Nepal zijn volgens de VN twee keer zoveel huizen verwoest of beschadigd als eerst gedacht. Vooral huizen in de bergen waren niet tegen de aardbeving bestand. Hulpverleners hebben ruim 60.000 zeilen uitgedeeld om mensen aan onderdak te helpen. De VN zegt dat er nog ruim een kwart miljoen zeilen nodig zijn, omdat nu pas de meest afgelegen dorpen in Nepal worden bereikt. Het weer... Wisselend bewolkt.